7 uur. Waterwalgemoed met het NWS-journaal. Het is opnieuw onrustig in de Amerikaanse stad Ferguson. De avond in de voorstad van St. Louis begon met een vreedzaam protest... maar is toch weer uitgelopen op confrontaties met de politie. Die heeft onder meer traangas afgeschoten op betogers. Demonstranten gooiden met flessen naar de agenten. Een aantal mensen is gearresteerd. Het is onrustig in Ferguson sinds vorige week een zwarte man werd doodgeschoten door de politie. Vorig jaar is een record aantal hulpverleners omgekomen door geweld in oorlogsgebied. 155 in totaal, meldt een onderzoekscentrum voor hulporganisaties. De meeste doden vielen in Afghanistan. Daar kwamen 81 hulpverleners om het leven. Ook in Syrië, Sudan, zuid sudan en Pakistan zijn veel hulpverleners gedood. Daarnaast waren er vorig jaar ook meer zwaar gewonden en ontvoeringen van hulpverleners in oorlogsgebied. In Schoondijk in Zeeland is een dode gevallen bij een woningbrand. Het is nog onduidelijk of het om de bewoner gaat. Het vuur ontstond rond half twee vannacht op de begane grond en sloeg over naar de eerste verdieping. De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar naastgelegen huizen. Bij station Leidsewal in Zoetermeer is vannacht een geldautomaat opgeblazen in een overdekte passage van het station. Mogelijk is er sprake van instortingsgevaar. Een deel van het plafond in de passage is naar beneden gekomen. Ook is er veel schade aan omliggende winkels. En de politie is op zoek naar drie daders, meldt Omroep West. De Raad van State bekijkt of het mogelijk is om nog dit jaar met een uitspraak over Zwarte Piet te komen. De hoogste bestuursrechter van het land doet normaal zo'n negen maanden over een uitspraak. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam is bij de Raad in beroep gegaan tegen het oordeel dat de stad vorig jaar onterecht een vergunning heeft afgegeven voor de Sinterklaasintocht. Het weer, buien trekken van west naar oost over het land vandaag. Daarbij kan het ook omweren. Tussen de buien door schijnt ook geregeld de zon. Het wordt niet warmer dan 16 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig, maar is het wel wat warmer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, staat file tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Gouwen 4 kilometer. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een autobrand. De rechte is dicht. Omrijden kan via Den Haag over de A13 en de A12.